Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op Rodos zijn zeker duizend mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden. Onder wie zeker 200 Nederlanders. Reisorganisaties proberen zoveel mogelijk mensen naar huis te krijgen. De brand woedt al vijf dagen in de bergen van het Griekse eiland... en heeft al zo'n 40.000 hectare natuur verwoest. Het vuur heeft nu ook de toeristische gebieden bereikt. Drie hotels gingen in vlammen op. 60 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen. De branden op Rodos zijn moeilijk te bestrijden vanwege de hoge temperaturen en de harde wind. Bij een droneaanval op de Krim heeft het Oekraïense leger naar eigen zeggen een munitiedepot opgeblazen. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Het leger van Oekraïne heeft de afgelopen tijd meer aanvallen uitgevoerd op de Krim. Onder meer op munitiedepots en op de Krimbrug. President Zelensky zei daarover vandaag dat de brug wat hem betreft een legitiem militair doel is. Op muziekfestival Tomorrowland in België is een medewerker overleden. Vermoedelijk door drugsgebruik. Volgens de Vlaamse omroep VRT overleed de 26-jarige man uit Mechelen... op de camping voor festivalmedewerkers. Hij had drugs gebruikt, maar onderzoek moet uitwijzen of dat ook de doodsoorzaak was. In 2018 overleden op Tomorrowland twee vrouwen als gevolg van ecstasygebruik. Het LHBTIQ evenement Queer and Pride in Amsterdam is vanmiddag officieel geopend. Dat gebeurde met een manifestatie op de Dam en een wandeltocht naar het Museumplein. Deelnemers aan de tocht droegen spandoeken... waarmee ze aandacht vroegen voor diverse kwesties... zoals het stigma rond HIV-AIDS en de rechten van intersexe personen... maar ook voor bijvoorbeeld kwetsende spreekkoren bij voetbalstadions. Het weer, veel bewolking met regen. Alleen in Zuid-Limburg zo goed als droog.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 Show. Nightwalks, main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalks, main stage. Ladies and gentlemen, party people in the place to be. You are now listening to the incredible sound of Mr. Kevistelli DJ.